4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Nederland heeft de afgelopen jaren drie diplomaten van de Soedanese ambassade in Den Haag verzocht om het land te verlaten vanwege spionage. Volgens NRC ging het om agenten van de Soedanese inlichtingendienst. Ze zouden oppositieleden die naar Nederland waren gevlucht in de gaten hebben gehouden en geïntimideerd, schrijft NRC. Zeker één vertrekverzoek was onderbouwd door de AIVD. Soedanese asielzoekers waarschuwen Nederland al langer voor de consuls. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Soedanese Veiligheidsdienst uitgezette asielzoekers na terugkeer vastzet en ook martelt. De leider van een Russische oppositiegroepering is in Sint-Petersburg uit een vliegtuig gehaald. Het gaat om Andrei Pivovarov van de pro-democratische organisatie Open Rusland. Op zijn Twitter-account staat dat het vliegtuig al aan het taxiën was toen het alsnog werd gestopt. Pivovarov zou verdacht worden van het leiden van een ongewenste organisatie. Volgens een team is hij inmiddels verhoord. Als hij wordt veroordeeld zou hij een jarenlange celstraf kunnen krijgen. Om de leden van Open Rusland te beschermen beschermen tegen vervolging kondigde Pivovaro vorige week al aan dat de organisatie de activiteiten staakt. De Turkse geheime dienst heeft in het buitenland een neef van de geestelijke Fethullah Gulen opgepakt, meldt het Turkse staatspersbureau. Waar precies is niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk was het in Kenia. De neef werd gezocht omdat hij lid zou zijn van de Gulen-beweging die in Turkije wordt beschouwd als een terroristische groep. Jong Oranje is door naar de halve finale van het EK onder 21. Nederland versloeg in Budapest Frankrijk met 2-1... dankzij twee doelpunten van Boadou. De winnende goal viel ver in de blessuretijd. In de halve finale speelt Jong Oranje donderdag tegen Jong Duitsland.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 all alone I think about the times that I would dry your tears Help you through all your fears Now you're telling me made me wonder, looking fun, but kinda dangerous too. Yeah, yeah. Ooh, I got lifted off the ground.